uur. Gert Kluk met het NOS Het overgrote deel van de sekswerkers krijgt te maken met fysiek en seksueel geweld, diefstal en afpersing. Dat beeld komt naar voren uit twee onderzoeken die staatssecretaris Harbers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris bekijkt of er meer maatregelen nodig zijn om sekswerkers te beschermen. De twee Russen die door de Britse justitie worden gezien als de plegers van de gifgasaanslag op oudspion Skripal weerspreken de aantijgingen. Op de Russische televisie zeiden ze dat ze niets met de zaak te maken hebben... en dat ze in Salisbury waren om de wereldberoemde kathedraal te zien. Ze zeggen geen geheimagenten agenten te zijn... maar claimen in de fitnessindustrie te werken. Eind deze maand is er een grote Europese staking bij Ryanair. Op vrijdag 28 september wil cabinepersoneel in Nederland, België, Portugal, Spanje en Italië het werk neerleggen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en meer loon. Verwacht wordt dat er die dag nauwelijks Ryanair vliegtuigen kunnen vertrekken in Nederland en andere landen. De verdachte van de steekpartij op Amsterdam Centraal blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De 19-jarige Jawed S. stak eind vorige maand twee Amerikaanse toeristen neer. Hij zei dat hij zich als moslim onder meer beledigd voelde vanwege de cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed wilde houden. De Britse inlichtingendiensten zijn een boekje te buiten gegaan bij het op grote schaal verzamelen van webdata, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De dienst schond daarmee de privacy van burgers. Mensenrechtenorganisaties en journalisten spanden de zaak aan... na kritiek van de Amerikaanse klokkenluider Snowden... op de werkwijze van de geheime dienst. De Britse dienst was volgens het Hof nalatig bij het toezicht op het verzamelen van data... en bij het beschermen van geheime informatie van journalisten. De Britse inlichtingenwet is inmiddels aangepast. Het weer op veel plaatsen wisselen bewolkt of zonnig. In het noorden een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden vanmiddag. Morgen is wat mist, daarna zon en stapelwolken...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 Goedemiddag en welkom eh, bij Matchbox op deze 13 september. En terwijl wij eventjes eh, Ruud en Dolly uitzwaaien... tot de volgende week gaan wij, dan, gaan wij beginnen met eh, deze uitzending. En u kunt ons beluisteren op de kabel via 104.5 in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dan tik je even in op internet zfm-liggen-live. En mijn naam is Bart Vermeer. beginnen zo meteen met The Hunters en The Russian Spy and I. En daarna The Coasters en Jaggedy Jack. Veel plezier. just to relax. Hang around my surroundings, watching under understands boundings. Couldn't stop myself to ask her in. Russia should have known where she's been. Jaggery Jack, Jaggery Jack. Dat waren de coasters met Jaggedy Jack uit 1958. En geschreven door Lieber en Stoller. En die eh, begonnen hun samenwerking toen ze 17 waren. En toen ze 19 waren, schreven ze dit nummer. Hun eerste hit. En trouwens, de saxofoon op dit nummer werd gespeeld door King Curtis. Dan weet je dat ook in ieder geval. Ehm, we gaan naar een eh, LP uit 2002. Je hoorde net al Paul Simon bij Ruud en Dolly. Nu draaien we een nummer van het, nummer, van het album The Wild Thornberrys Movie. En dat heet uh, Father and Daughter. Hier is Paul Simon. The sign, so you'll always know as long as one and one is two. There could never be a father loved his daughter more than I love you. Trust your intuition. It's just like going fishing cast your line. and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign. Vader en Daughter van Paul Simon van het album The Wild Thornberries Movie. En dat schreef dit nummer speciaal voor zijn dochter. We gaan eh, naar de top 40 van 50 jaar geleden, de Engelse top 40 van 13 september 1968. Drie nieuwe binnenkomers en twee van de drie zijn knijters geworden. De eerste is dat niet eh, een nummer van John, Long John Baldry. Het heet the, When the Sun Shines Coming Through. En... Eh, kwam binnen op nummer 37. Down it's raining with clouds on the way But I feel the sunbeams are shining all day. Gotta keep on climbing till I reach the top. I ain't got time to stop, so follow me. Nieuw op 37, Long John Baldry When the Sun Comes Shining Through. En het zou niet zo'n grote hit worden als eh, Let the Hard Begin... maar het is zeker geen onverdienstelijk nummer. Op nummer 32 vinden we The Doors. Hello, I Love You. love you, let me jump in your game. Doors en Hello, I Love You op 32. Eh, en natuurlijk een gigant van een hit. De volgende is de laatste nieuwe binnenkomer en dus de hoogste. En dat is dan Persoldo. De klapper van de week, En die komt binnen op nummer 7. En slaagt er ook meteen in de volgende week de Beatles met Hey Jude van de nummer 1 plaats af te halen. Hier is Mary Hopkin and Those Were The Days. Dit vrolijke deuntje heette In Dulce Jubile, Jubilo trouwens. En het is eh, van Mike Oldfield. En bijzonder daaraan is dat het is gebaseerd op een 14e eeuws kerstlied. Dit kwam uit 1975 <laughs> trouwens. Ehm, we zijn bijna toe aan de tip van Willem en dat is een neder Nederbeat band. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk eerst even een andere Nederbeat band. Hier is Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Jenny was only nine years old, His sister of someone I know, and she was pretty.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 Ooh, like she was. gecomponeerd door Hans Vermeulen uit 1980, de Sandy Coast en The Eyes of Jenny. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt, wat ik net al zei, ook van een nederbeatgroep. En wel The Outsiders uit het jaar 1967. In die tijd waren de Outsiders voornamelijk bekend vanwege het feit dat ze langer haar hadden dan de Beatles en de Rolling Stones en de Pretty Things. Maar ze maakten ook eh, hele voortreffelijke muziek, waaronder het nummer wat we zo meteen gaan draaien, geschreven door Ronnie Splinter en Wally Tax. En dat heet Monkey on Your Back. En dat was een uitdrukking uit 1930. Eh, toen het werd gebruikt voor het feit dat iemand eh, aan de drugs was. De uitdrukking bestond al eh, veel langer, 18e eeuw. Maar toen werd het gebruikt voor iemand die aan de drugs was. A monkey on your back. De tip van Willem, hier zijn The Outsiders. de tip van Willem Monkey on Your Back van The Outsiders. In het eerste uur van ZFM Luncht met Dolly en Ruud... hoorde je Happy With You van Paul McCartney... van zijn nieuwe album Egypt Station. En toen zei Ruud dat hij hoopte dat ik dat nummer niet zou draaien... want hij wist dat ik een nummer van het album zou gaan draaien. Wel nu, het is wel dat nummer geworden... want het is een van mijn persoonlijke favorieten van het album Egypt Station. Hier is Happy With You, Paul McCartney. sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted. But these days I don't, cause I'm happy with you. Got lots of good things lots of good things to do. Oh, yeah. Like hear the high clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it. hear the gentle mantra roll on a frosty morning see the mighty ocean break like a sailor's warning. say To Get By. En dat waren eh, Marvin Gaye en Tammy Terrell. En het kwam uit het jaar 1968. Eh, we kennen de volgende zanger bekend. Uh, kennen hem het beste met een glas whisky in zijn hand en een sigaret in zijn andere. Maar we kennen hem ook van zijn vele bekende nummers. Hier is bijvoorbeeld Send Me The Pillow That You Dream On, Dean Martin. you dream on. Don't you know that I still Toen zei zijn vriend van, hier heb je 100 dollar als dat lukt. En het lukte. Hij noemde het Monotonous Melody. En in 1961 werd hij gebeld door de manager van de Champs... een, een instrumentale band... En die vroeg of ze dat mochten opnemen, maar dan onder een andere titel. Dat mocht. Ze noemden het Limbo Rock. En in 1962 nam Chubby Checker dit nummer ook op, maar dan vocaal natuurlijk Limbo Rock. En een paar maanden later in 1962 kreeg Billy, Billy Strange een check in de bus voor 63.000 dollar. Vanwege het feit dat het zo'n succes was geweest. Het heette Monotonous Melody, maar de Champs namen het als eerste op onder Limbo Rock. waren de Champs en eh, Limbo Rock. En in het tweede uur hoor je zometeen eh, Chubby Checker met de vocale uitvoering daarvan. Hier zijn de Rolling Stones. working all night long. I put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, will. van het album Black and Blue. Dit waren de Rolling Stones en Fool to Cry. En dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1963. Hier is Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy. hadden natuurlijk ook een eh, Nederlandse uitvoering. En eh, die heette Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Maar dit was Jimmy Soul en If You Wanna Be Happy. Top 100 is uit 1963. We sluiten af met de eh, Dr. Hook en Sexy Eyes.